uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. De gijzelnemer blijkt een 27-jarige Amsterdammer. Hij hield een klant onder bedreiging van een vuurwapen vast en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. De gijzeling eindigde laat in de avond. Toen vluchtte de gijzelaar naar buiten. De gijzelnemer ging erachteraan en werd door de politie aangereden. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Steeds meer landen kondigen sancties aan tegen Rusland. Na de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk komen ook Canada, Japan en Australië met strafmaatregelen. Landen verbieden hun inwoners bijvoorbeeld om nog Russische obligaties te kopen... of om zaken te doen met de regio's die Rusland heeft erkend als onafhankelijk. Ook krijgen sommige hooggeplaatste Russen een inreisverbod voor Japan en Australië. De eerste sancties die Amerika tegen Rusland invoert zijn een sterke eerste stap, zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kubela. Hij was in Washington voor een gesprek met president Biden. Daar hoorde hij van de sancties die onder meer gericht zijn op twee grote banken van Rusland. Zij krijgen geen geld meer van het Westen. De Oscar-uitreiking wordt aangepast. Niet alle 23 filmprijzen zullen dit keer live worden uitgereikt tijdens de televisieuitzending. Dat duurt te lang. De organisatie hoopt daarmee de kijkcijfers weer te verhogen, want die lopen al jaren terug. De bedoeling is dat er in de uitzending meer ruimte komt voor comedy en muziek. De Oscars worden op 27 maart uitgereikt. De Amerikaanse zanger Mark Lennigan is overleden. Lennigan was eind jaren 80 een van de pioniers in de grunge scene die in Seattle ontstond. Hij was de zanger van de Screaming Trees, Groot commercieel succes heeft die band nooit gehad. Maar met zeven albums, tien soloplaten en samenwerkingen met Queens of the Stone Age... bouwde de zanger een trouwe groep fans op. Mark Lenneken werd 57 jaar. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt een graad of 10. Het blijft wel stevig waaien, vooral aan zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nog wat vertraging op de A10, ring west van Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en amsterdam Geus wel 3 kilometer met 5 minuten vertraging.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 last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel Good. voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh, Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang.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 Vier anderen verstopten zich in een kast. De Amsterdammer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Ook dreigde hij zichzelf op te blazen. De man die werd vastgehouden kon uiteindelijk naar buiten vluchten. De gijzelnemer ging nog achter hem aan, maar werd toen aangereden door de politie. Hij ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Steeds meer landen kondigen sancties aan tegen Rusland. Na de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk komen ook Canada, Japan en Australië met strafmaatregelen. Het weer, vandaag blijft het droog en zonnig en het wordt een graad of 10.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 What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat the snapper. Own 16 pints of rum and then I go bum bum. glowing up in the dark in the night and so I go oh ah ah ah. I ah, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket and I in my socket. No got light, no got style, no got nothing on my mind but I'm so cool and z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, we dus drinken wij het dier. Dit is nog zeker niet de laatste verlangen niet naar Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer luid. Ja, la la, ja la la la la la la la la la, ja la la la la la, ja la la la la la la la. En spaanders vroeg de wekker, dat is de grootste straf de week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet te laat want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagen gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één keer luid. Dit is nog zeker niet in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken bij je dier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht uit en zingen wij nog. ritme van Zandvoort. can hang with me and ones that are scared. So baby, I hope that you came prepared. I run a tight ship, so beware. I'm like the ring leader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot when I put on a show.